4 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Na nieuwe problemen bij de kerncentrales in Fukushima... heeft de Japanse regering de veiligheidsmaatregelen aangescherpt. Rond centrale 1 komt een hoeveelheid straling vrij... die gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid. Mensen die 20 tot 30 kilometer van de centrale wonen... moeten binnenblijven. Omwonenden dichter bij de centrale zijn al geëvacueerd. Gisteravond laat Nederlandse tijd was er een nieuwe explosie in Centrale 1. De derde sinds de aardbeving van vrijdag. Deskundigen zeggen dat het een ander soort explosie was dan de vorige twee. De oorzaak is onduidelijk. Mogelijk is er schade aan het drukregelvat van de reactor. In een vierde reactor woedt brand. In drie reactoren wordt nu zeewater gepompt om een meltdown te voorkomen. Volgens de Japanse regering verloopt dat vooralsnog goed. Premier Kan heeft opgeroepen tot kalmte. Staatssecretaris Bleker van Landbouw is bereid om de aanpak van de MKZ-crisis tien jaar geleden te laten onderzoeken. In Met het oog op morgen zei hij dat hij niet zelf het initiatief neemt, maar dat hij een onderzoek zal gelasten als de getroffen boeren erom vragen, met name die uit Kootwijkerbroek. Voorwaarde is wel dat de boeren de uitkomsten van zo'n onderzoek zullen accepteren. De uitbraak van Montenclauseer werd tien jaar geleden aangepakt... met het ruimen van de veestapel op meer dan 2500 bedrijven. Vooral boeren op de Veluwe waren het daar niet mee eens... en hadden veel kritiek op de communicatie met de verantwoordelijke autoriteiten. De Woonbond is teleurgesteld dat minister Opstelte het wetsvoorstel voor woningverbetering van tafel heeft geveegd. De huurdersvereniging gaat de Tweede Kamer erover schrijven. Het voorstel kwam erop neer dat de verhuurder een redelijk plan van de huurder om het huis op te knappen moest uitvoeren. De huurder moest dan op zijn beurt akkoord gaan met een redelijke huurverhoging. Volgens minister Opstelten leidt dat alleen tot meer regels. Dan nog het weer, wisselend bewolkt bij 6 graden. Morgenmiddag in het midden en zuiden wat zon. Het wordt dan 11 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op één. Met Herbert Codé. Een hele goede morgen. Het is dinsdag 15 maart, 4 uur geweest. En dat betekent dat we dit uur eh, mooie muziek gaan drijven.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 En dit was de uitvoering van Michael McDonald. Your Love Keeps Lifting Me Higher and Higher uit 2008. En ja, die Michael McDonald die was eind jaren 70 en begin jaren 80 te horen als achtergrondzanger... op albums bijvoorbeeld van Steely Dan. En ook op hitsingles van onder andere Donna Summer en Toto. En in 77 sluit hij zich aan bij de Doobie Brothers... met wie hij in 79 het nummer What a Fool Believes uitbrengt. En Michael die is nog steeds actief, ook met optreden... maar ook met het eh, uitbrengen van albums. Want zo bracht hij vorig jaar bijvoorbeeld... de Voice of Michael McDonald uit. En dat was een compilatie-cd met eigen werk... maar ook dat van de Doobie Brothers en verschillende duetten... die hij heeft opgenomen in de afgelopen jaren. Daarvoor ook nog een singeltje van Eliza Doolittle. Je hoorde Moneybox en ook Prince kwam voorbij. Zometeen Matthew West, maar nu eerst Redbone. man's invention by far. So much brighter than the brightest star. What I'd give to make you see who you are to me. All your so-called friends said they'd be there till the beer. just like the others. I'm gonna show you my true colors. You can't ever make me leave. No, no, I won't ever leave. To me, you are heaven's finest. go on and dream bigger dreams than this town's ever seen before. There are just two kinds of people ones who say you're just not able, and the ones who change the world. And you're gonna change the world. myself into tired and working late.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 Somebody else had been loving Jill. A woman needs love just like you do. Hey, don't kid yourself into thinking that she dumb. She can fool around. she will. be sure she won't give her that love. Mm. Just like yeah, that sweet, sweet love. She wants it just like. heerlijk. Een beetje soulmuziek hier in de nacht op één. Ray Parker Jr. Hij had in 1984 succes met het themasong Ghostbusters... voor de gelijknamige film. En ja, dit liedje kwam ook af van het eh, gelijknamige album... met dezelfde titel A Woman Needs Love. En dat was het laatste dat Ray opnam met de groep Radio. En het nummer kwam in de top 10 zelfs terecht van de Amerikaanse hitlijsten. Daarvoor ook nog de singer-songwriter Matthew West met To Me. En ook daarvoor nog een plaat uit 1974, Redbone. Come and Get Your Love. Zometeen Aswet maar ook uh, Rita Coolidge, dit is All Time High uit 1983. So hold on tight, let the fly. this is my sinds 1975 21 albums uitgebracht en is nog steeds actief. Don't Turn Around werd een top 5 hit en later in 1994 gecoverd door Ace of Base. En ook Ace of Base haalt met deze versie een top 10 hit. En in de jaren 90 scoorde de groep nog een grote zomerhit met Shine. En hierna bleven de hitsuccessen uit. Maar volgens mij verdienen ze op het succes van Don't Turn Around een goede boterham. Want nog geregeld als ik in een winkelcentrum ben of in een supermarkt hoor ik eh, de liedjes van Ashworth voorbij komen. Daarvoor ook nog de December Ritz met Down by the Water. een, eh, een wat uh, onlangs een album uitgebracht heeft met eh, daar vanaf dus deze single. En ook Rita Coolidge kwam voorbij met All Time High hier in De Nacht op 1.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 Ook zeker bij een optreden wat ik een keer eh, van deze band gezien heb... in Paradiso Amsterdam. Gewoon eh, drie bandleden die eh, ja, met z'n drie eigenlijk de drums, zang, toetsen... en gitaren bespelen. Dan zou je denken, ja, hoe, kan dat dan als je met z'n drieën bent... en je hebt toch wat meerdere ehm, instrumenten die moet bespelen? Nou, dat was dus een toetsenist en die had dus wat meerdere apparaatjes voor zich staan. En aan één apparaat was dan ook soort de gitaar gekoppeld... Of in ieder geval een gitaarsound. Dus die drukte gewoon toetsen in en daarmee bespeelde hij eigenlijk een gitaar. Dat was een beetje een technisch vernuft eh, toen de tijd. Maar daar zijn ze toch een beetje op teruggekomen, de band Keen. Want inmiddels is er dus een vierde bandlid bij. En zijn ze ook nog eens aan het werk eh, in de studio voor een vierde album. Daarvoor ook nog Francesca Badistelli met So Long. En ook nog Tracy Chapman, Fast Car kwam voorbij hier in De Nacht op 1. Zometeen Kobe Kaye, maar nu eerst Lindisfarne. It's always been about me, myself, and I. thought relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy staying out of love that wouldn't last. That was the only way I knew till I met you. You make me wanna say I do. say I do. de nacht op eh, hoorde u Kenny Loggins samen met Stevie Nicks... Whenever I Call Your Friend uit 1978. En Kenny Loggins die schreef het met Melissa Manchester... maar eh, eh, nam het op met Stevie Nicks van Fleetwood Mac. En eigenlijk wil Loggins het met Manchester opnemen... maar door verschillende contracten was het niet mogelijk. En Nicks die was een logische keuze voor Kenny... want hij stond eerder in het voorprogramma van Fleetwood Mac. Daarvoor ook nog Kobe, met I Do. En daarvoor ook nog Lindisfarne met Run for Home in de Nacht op 1. Eh, volgend uur dan hebben we rond half zes eh, Focus op de Wereld. En in Focus op de Wereld praten we vandaag met Robert de Vries. Eh, Robert de Vries die houdt zich bezig met de wederopbouw van Haiti. Want Haiti is een, een jaar geleden getroffen door een zware aardbeving. En Robert de Vries werkt op dit moment voor een Amerikaanse organisatie dus in Haiti. En hij helpt dus mee aan de wederopbouw. En daar gaan we straks onder andere over praten. Ook kijken we naar zijn agenda wat er eh, komende weken allemaal staat te gebeuren... Eh, in, in, de hulpverlening die, die Robert daar eh, doet in Haiti. En natuurlijk ook nemen we het nieuws door in, in Haiti. Want onder andere komt daar de tweede ronde van de verkiezingen eraan. En volgend uur dan is er ook nog muziek. We openen dan met een mooie plaat van Bill Withers en Groover Washington. Just the Two of Us. Graag tot volgend uur.